Mark Visser met het NOS-journaal. De FNV-bonden hebben na 16 uur onderhandelen geen overeenstemming bereikt over de pensioenafspraken. Om 6 uur vanochtend gingen ze zonder akkoord uiteen. Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten zei dat hij de voorstellen verwerpt en er niet verder over wil onderhandelen. Ook Avocabo FNV is tegen, maar FNV Bouw sluit zich niet bij de tegenstanders aan. Avocabo FNV en FNV Bouw hadden van tevoren een nee tenzij standpunt. Ze waren tegen tenzij mensen met zware beroepen en lage inkomen zonder korting op hun AOW met hun 65ste zouden kunnen stoppen. Vanmiddag praat FNV-voorzitter Jongerius met minister Kamp en de werkgevers. Ze zegt dat ze nog kans ziet eruit te komen. Ze nodigde Van de Kolk van Bondgenoten en Van Brenk van Advocabo uit om mee te gaan... en om samen met haar betere afspraken voor de zware beroepen te regelen. Amnesty International heeft kritiek op de anti kadhafi troepen in Libië. Volgens de organisatie plegen de strijders ook mensenrechten schendingen, net als de aanhangers van kolonel Gaddafi. Amnesty roept de Libische overgangsraad op om schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Intussen ligt de strijd om Benny Walid stil. De anti kadhafi strijders wachten op de NAVO die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. De aandelenbeurzen in Japan en Australië zijn hoger geopend. Zowel de Nikkei-index als de belangrijkste Australische index staan in de plus. De optimistische stemming heeft te maken met de opleving van gisteravond op Wall Street. De Dow Jones-index stond de hele dag op verlies. Dat veranderde toen bekend werd dat China voor grote bedragen wil investeren in Italiaanse staatsobligaties en grote bedrijven. De Dow Jones-index sloot uiteindelijk 0,6% hoger. De US Open is gewonnen door Novak Djokovic. De Servische tennisser versloeg in de vier uur durende finale de Spanjaard Rafael Nadal in vier sets. Djokovic heeft dit jaar drie van de vier Grand Slams gewonnen. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vanmiddag ontstaan er enkele buien bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend en Weidewormer 2. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en de afrit Kastrikum 9. Dat komt door een ongeluk. Beide rijstroken zijn dicht. Je kunt er alleen langs via de vluchtstrook. Van de A15 richting Europoort bij Spijkenisse 3. De A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 8 na een ongeluk. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandmulde en Amersfoort 13 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.